Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Om het leven gekomen. Hun auto werd geraakt door een andere auto die werd achtervolgd door de politie. De automobilist reed met hoge snelheid over de A2 en haalde links en rechts in, ook over de vluchtstrook. De man negeerde een stopteken van de politie en sloeg ter hoogte van het knooppunt Deil af naar Gorkum. Op het laatste moment ging hij toch door de berm naar links naar Nijmegen. Daar raakte hij de andere auto. De twee mensen in die wagen kwamen om het leven. De achtervolgde automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Premier Rutte zegt dat Finland met Griekenland mocht onderhandelen over een onderpand, maar hij was er verbaasd over dat er een geldbedrag is uitgekomen. De Europese leiders, inclusief Rutte, gaven Finland in juli toestemming om apart met Griekenland te onderhandelen. Maar volgens Rutte gingen ze ervan uit dat het onderpand bijvoorbeeld een Grieks eiland zou zijn. Volgens Rutte was de tegemoetkoming aan Finland nodig om de Finnen te laten instemmen met het Europese steunfonds. Zonder Finland was er geen akkoord geweest. Het kabinet bekijkt of Nederland een bijdrage levert aan de nieuwe VN-missie in Zuid-Soedan. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Van 2005 tot dit jaar was er in Soedan een VN-missie die toezag op de naleving van het vredesakkoord tussen het noorden en het zuiden. Sinds 2006 deed ook Nederland daaraan mee. Vorige maand is Zuid-Soedan onafhankelijk geworden en toen besloot de VN-veiligheidsraad dat er een nieuwe missie komt. Vier weken na het bloedbad op het Noorse eiland Utøya brengen nabestaanden van de slachtoffers er een bezoek. Ze krijgen de kans om de plek te bekijken waar Anders Breivik 69 mensen doodschoot. Zo'n 500 nabestaanden maken van de gelegenheid gebruik. Ze mogen in kleine groepjes het eiland op. Er zijn psychologen bij om de nabestaanden op te vangen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Alleen in het noordoosten is kans op een bui. Het is 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er staan nu geen flits. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A12, daar staan ze tussen Driebergen en Veenendaal. En de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Alle aangekondigde snelheidscontroles zijn in beide richtingen. Maar er kan ook op eh, andere plekken worden gecontroleerd.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 Het tweede uur alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 33, vandaag 19 augustus 2011. De lijst bestaat uit 40 platen, waarvan deze week 18 stijgers zijn, drie zittenblijvers, 16 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Drie platen dus ook eruit na 13 weken. De Neon Trees 1983, Mr. Sexo Beat van Alexander Stan ook na 13 weken. En 17 weken volgehouden Lady Gaga en Judas een goede week voor de Gym Class Heroes en Adam Levine. Stereo Hard gaat namelijk 10 plaatsen omhoog en is de snelste stijger. Alexis Jordan, Good Girl en Natasha Bedingfield, Pocketful Sunshine zijn met 13 plaatsen de snelste dalers. Langs genoteerd, die komt er nog aan hoor. Pitbull, Neo, Everjack en Nayer, Give Me Everything Tonight. Alweer 16 weken lang in de lijst van Europa slaan wij de boeken open. De geschiedenisboeken wel te verstaan. 19 augustus 1989, een pan-Europese picknick. Een vredesdemonstratie wordt gezien als het begin van de opheffing van het IJzeren Gordijn. Een jaar later op deze 19 augustus in het zwarte stadsdeel Soweto in Johannesburg vallen 222 doden. Dat alles tijdens bloedige geweld tussen de aanhangers van de ANC en de Inkatara. Ankie van Gunsen wint voor de derde keer op rij de gouden medaille op de Olympische Spelen. Dat was terug naar 19 augustus 2008. Terug naar 2011.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 Samen met Pitbull staat zij weer in de lijst dus met Rabiosa. Alweer zes weken in de lijst ondertussen en omhoog hoor, van 23 naar 14 in één keer. En voor die Britney Spears, I Wanna Go Go. In de zevende week gaat zij ook omhoog wel van 22 naar 17.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 En dan moet ik wel even iets uh, ja, richting onze buren zeggen. En ook de mensen hier rondom het Gasthuisplein. Van de net, zeg maar gewoon, Jos, je bent een eikel. Kom maar. En dat dan, ja, de boksen gingen misschien iets harder hier in de studio dan ze gewend zijn hier. Wat een heerlijke plaat is dat van de Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Maggie. dus uh, deze week op uh, nummer 11 in de Euro Breakdown. En vanaf nummer 11 kijken wij altijd even achterom naar wat we dan allemaal alweer gehad hebben. Op nummer 20 Kate Ryan en Love Life. In de tiende week zak het van 12 naar 20. Van 17 omhoog, uh, omhoog naar 19. In de derde week Rihanna Men Down. Je woorden een klein stukje voor het nieuws van 4 uur. Rihanna, California Bed vinden we dan ook op nummer 18. Drie plaatsen verlies in de 15e week. Britney Spears, I Wanna Go Go Go in de zevende week van 22 omhoog naar 17. Black Eyed Peas, Don't Stop the Party in de 10e week zakken ze van 11 naar 16. Gavin Grant, Not Over You in de 13e week zakken van 10 naar 15. Shakira, Pitbull, Rabiosa in de zesde week uh, stijgend van 23 naar 14. Elena Disco Romance blijft zitten op nummer 13 in haar negende week. Crystal Fighters en The Plage in de vijfde week omhoog van 20 naar nummer 12. En de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. In de vijfde week dus omhoog van 18 naar nummer 11. En dan is het tijd om de top 10 in te gaan. En wij doen dat niet meteen met de nummer 10, nee, want die is een ander van Kay Perry, Last Friday Night. Zij verdubbelt haar plek en het verhaal alleen niet zo best. De Last Friday Night gaat namelijk van 5 naar 10 toe in de 11e week. LMFAO en de Party Rock Anthem stond vorige week nog op 6, deze week op 9. Dat alles in de 10e week. En 12 weken in de lijst staat Mohammed en Nico Searchinger, de Coconut Tree. Vorige week te vinden op eh, nummer 8. En ook deze week terug te vinden op nummer 8. Mohammed en Nico Searchinger, de Coconut Tree. Nico make me stay zo naar buiten kijk, denk ik toch eerder aan een eh, palm tree dan aan een eh, coconut tree. Mohammed en Nicole Searching dus niet. Hun single Coconut Tree doet het goed hoor. In de twaalfde week blijven ze mooi lekker zitten. Op nummer 8. Eh, vorige week zakten ze nog van 6 naar 8. Deze week dus op 8 blijven hangen dat is gewoon een goed resultaat. ZFM, Westkust, weerbericht. We gaan eens kijken hoe het eh, resultaat van het weerbericht is. Vanmorgen was het eh, een ochtend met veel opklaringen. En vanmiddag wordt het in de regio vrij zonnig. Dat alles bij een matige westelijke wind. Een temperatuur die maximaal een uh, graadje of 18 wordt. Komende nacht is er weinig bewolking, maar er kan wel wat mistbanken hier en daar ontstaan. temperatuur dat zakt naar een graad of 14. Vanmorgen wordt het ook weer erg zonnig. Ook dan kunnen we genieten van een graadje of 21. En het alles bij een matige tot zwakke zuidelijke wind. Zondag dan wordt het eh, nog een stukje warmer. En dat alles met een matige wind uit het eh, zuidwesten. En het wordt dan een graadje of 23 hier in Zandvoort. De goede temperaturen dus voor alle festivals en evenementen die klaarstaan in Zandvoort en ook in de regio van Zandvoort. Mocht je er meer over willen weten, kijk even op de site cfmzandvoort.nl. Daar staan namelijk alle dingen die eh, te doen zijn in Zandvoort. Al het laatste nieuws van de regio, alles is er terug te lezen. Ook de hitlijst van Europa is er terug te lezen. Vanaf 5 uur vanmiddag staat aflevering 33 gewoon weer helemaal op de site van CFM kan je dus even nakijken waar die lekkere plaat ook weer stond. Die lekkere plaat van Pitbull, Neo, Everjack en Neer. Give Me Everything Tonight, waar staat die ook alweer? Het ritme van Zandvoort. Ford C -C -F -M. Short van Dam ga je verklappen waar die plaats staat. Vorige week namelijk nog terug te vinden op uh, nummer 4. Deze week op 7. Met 16 weken wel het uh, eh, langs genoteerd van allemaal.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 Ze zakken wel drie plaatsen van 4 eh, naar 7. En net was eh, Kevin hier even in de studio. Die zegt, die Everjack, dat is toch wel een hele goeie. Toen moest ik denken, ik heb iets over hem gelezen afgelopen week. Even een eh, klein blokje weer showbiz nieuws. En dan wel over Everjack, want die heeft een nummer opgenomen met Shakira. De DJ die eigenlijk Nick van der Wal heet had onlangs een nummer 1 hit met rapper Pitbull en R&B-zanger Neo. Ik duik zo de studio in met Shakira, al dus uh, eh, Afrojack op zijn Twitter. Ook plaatst zijn een foto waarop hij te zien is met de Colombiaanse zangeres en haar vriend FC Barcelona voetbal Gerald Piqué. Afrojack die won eerder dit jaar ook al een eh, Grammy voor de remix van Madonna's nummer Revolver. Hij werkt veel samen met de Franse DJ David Guetta. Op deze platen net niet, nu is het even Pitbull, maar... Eh, anderhalf jaar geleden nam David Guetta namelijk deze Afrojack onder zijn hoede. En toen dacht ik, er was ook nog wat anders, want Afrojack, Armin van Buren en David Guetta, die staan dit jaar op het Amsterdam Dance Event. De organisatie van het event van de elektronische muziek. Die heeft woensdag namelijk de eerste namen bekendgemaakt. Verder verzorgen onder andere Caro Cox, David Skills, Federal Ground, Ferry Costen en Sven Vaat een optreden. Het vierdaagse evenement eh, wordt dit jaar voor de 16e keer gehouden. Het recordaantal van 52 podia's werkt mee, waaronder Paradiso, Melkweg en The Escape. Op het Amsterdam Dance Events worden 130.000 bezoekers verwacht. Belangstellenden kunnen kiezen uit eh, ruim 200 evenementen. Amsterdam Dance Event duurt dit jaar van 19 tot en met 22 oktober 2011 natuurlijk. Tot zover even een blokje informatica op deze vrijdagmiddag. Het mag allemaal nog net gelukkig, want uh, het is nog geen weekend. Je weekend staat wel te beginnen. Ik heb nog een paar plaatsen voor je klaarstaan, waaronder natuurlijk de nummer 1 van Europa.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 Okay, now I'm into you. Like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. Jennifer Lopez Lil Wayne, I'm Into You. In de achtste week doen ze het goed, dus gaan we omhoog van 14 eh, naar nummer 5. En daarvoor David Guetta, Tyre Cruz, Ludacris, The Little Bad Girl. Vorige week nog 9, nu dus omhoog naar 6. Dat alles alweer in hun eh, achtste week dat zij in de lijst staan. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Er is één zakker in deze lijst, van deze vier laatste platen. En drie stijgers. En één daarvan ging van 7 naar eh, nummer 4. En is al een keer bestempeld als eh, de zomerhit van 2011. Dan Sakaduro, Don Omar. Van uh, eh, 7 omhoog naar 4. En dat alles in zijn zesde week alweer. en Danza Cordoro in de zesde week. Dus omhoog van 7 naar nummer 4. Weet je wat wij gaan We gaan even snel kijken naar... Uh... De enige echte top 40. En met snel bedoel ik ook heel snel, want er zijn maar vier nieuwe binnenkomers. Rain Over Me, Pitbull en Mark Anthony op 37. Slave to the Music, James Morrison op 29. 27 Titanium, David Guetta. En Hot Shell Raya, Tonight Tonight. Top 10 van de Nederlandse 40 met Party Rock Anthem, LMIVO op 10, Mr. Sexabeat, Alexander Sten op 9, Happiness, Alexa Jordan op 8. Zak Noel, Local People vinden we daar op 7, Save the World, Swedish House Mafia nog op 6, op 5, Someone Like You. Rihanna, Men Down op 4 en de top 3 is net als vorige week Give Me Everything, Pitbull. Moves Like Jagger van Maroon 5 en Danza Caduro is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Wij gaan ook de top 3 in, maar dan de top 3 van de Euro Breakdown. De nummer 1 van vorige week, die heet Coldplay.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 Vorige week nog op nummer 3. Deze week weer een plekje hoger. Dus na nummer 2. Dat alles in de achtste week alweer. Uh, dat zij in de lijst staan. Nog één plaat te gaan. Dat is dan de beste van Europa. Vorige week op 2. Deze week eh, één plek hoger naar nummer 1. 9 weken in de lijst. Maroon 5. Christina Aguilera. Moves like Jagger. heeft een paar jaar geduurd, maar Rule 5 en Christian Aguilera hebben eindelijk weer een nummer 1 notering in de lijst van Europa. Moves like Jagger in de negende week dus omhoog van 2 naar 1. Zak nu wel, Loka People, Coldplay, Every Drop is a Waterfall. Don Omar, Danza Caduro, Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You maken de top 5 compleet. Wil de lijst nalezen? Dat kan. Hij staat weer op internet www.zfmzandvoort.nl Volgende week eh, weet ik nog niet zeker of er een Euro Breakdown is. Ik ben er in ieder geval niet. Dus ik zeg eh, tot over twee weken en een heel fijn zonnig weekend.